Dit nummer, dat speelt ze dus nog in de theaters als ze nog eventueel optredens doet. dat heeft ze zeker gedaan in de periode januari en februari. En ja, voor de mensen die het dan willen weten, pas in april dan is ze weer te horen. Zelfs hier nog in de buurt, want dan gaat het waarschijnlijk in het de Schouwburg van Velsen het een en ander plaatsvinden. Dit nummer, 16, is eh, trouwens een beetje geschreven. Dat uh, vertelden ze van, ja, eh, je hebt het allemaal wel eens. op een moment in je leven dat je 16 of 17 bent en je weet niet eigenlijk hoe je de ander moet benaderen. Je slaat helemaal vast en allerlei teksten die je door je hoofd komen er heel anders je mond uit dan uh, eigenlijk de bedoeling is. En daar gaat het liedje eigenlijk over. Zo mag je dat in het kort wel omschrijven. 7 minuten over 1. welkom bij het tweede uur van deze muziekboulevard. Ik zou bijna zeggen zondag in Kennemerland. Maar dat is straks, als het goed is, tussen 2 en 5. Ehm, leuk is eh, dat wij dus inderdaad eh, wat eh, muzikanten hier in de studio hebben gehad. bijvoorbeeld deze Fabiana Dammers, die hebben we dus gehad. Maar er is nog meer geweest. Een paar weken terug hadden we ook het genoegen mogen smaken... dat we een liedjesmaakster, ja, zo mag je het wel eigenlijk noemen... dat zij op een gegeven moment ja, toch ook uh, <clears throat> het pad heeft eh, genomen. We hebben het over Suus de Groot. Zij was de liedzangeres van John Doe's Revenge. Van oorsprong komt ze uit Heemskerk, maar woont tegenwoordig net als Fabiana Dammers in IJmuiden. Je zou bijna kunnen zeggen het is Music City al daar. deze Suus de Groot heeft een, een, eigen iets, een eigen initiatief, Sue the Night. En eh, Marcus en ik eh, hebben hier een paar weken geleden op een zondag eh, hier gezeten. En wat er allemaal uit is gekomen. Ja, het is gewoon oorstrelend zou je bijna kunnen zeggen. En dit is ook een opname die we dus een paar weken terug hier in de studio hebben mogen maken. Sue the Night. simple when you got enough. But don't you give away your heart too easily. Cause you might give it all you got, while the one you love uses you up. And you won't know until it's done repeating. So never spread your love around when everything is for a while. Commit yourself when love is found, but stay close to yourself. yourself when love is found. But stay close to yourself. It's hard enough to share yourself. Just make sure it's your better half. And for the rest, just keep yourself from pleasing. Cause when you give away each breath, and until there's nothing left, time to take a few steps back to see it. So never spread your love around when everything is for a while. Commit yourself when love is found, but stay close That's why I don't. beetje stemmige muziek eh, op deze zondagmorgen. Zeker van Celine Cairo. Eh, In The Light heet het eh, nummer wat je net hebt kunnen beluisteren. Is van de laatste EP die ze heeft uitgebracht. vorig jaar heeft ze dat gedaan. op dit moment zit ze ook niet echt helemaal stil. Tenminste, ze heeft een, een, ja, een stukje geschreven, zag ik een tijdje terug. 12 februari is alweer een paar weken terug op eh, de Valentijnseditie. Daar gaan we het straks ook nog eh, over hebben. Over iets met Valentijnsdag. Dus alweer bijna twee weken terug. Maar ach, het heeft nog wel een beetje zijn uitwerking. Maar uh, Celine Cairo die werd gevraagd door het NRC om in ieder geval een heel mooie romantische plek in Nederland te beschrijven. Wil je het weten? Dan zou ik eventjes gaan kijken op het eh, NRC eh, Weekblad. Wat eh, daar het een en ander over vertelt. het was een speciale Valentijnseditie. Je moet er wel voor inloggen. Ik heb ook niet echt een inlogplek voor het NRC. ander iets is dat zij eh, samen, Selin Cairo dus met eh, Hanna van Boom, het eh, project Get It Done op heeft gezet. Een nieuwe manier om lokale initiatieven in de hele wereld te steunen door mensen die hun sociaal netwerk inzetten op geld en aandacht te verzamelen. Dus ook iets om eventjes bij stil te staan. Hanna werkt samen met de stichting Bink. En die stichting Bink, daar is Selin Cairo de ambassadrice van. En wil je meer weten, dan zou ik gaan kijken op Done org e En dat schrijf je dan aan elkaar vast. Getitdone.org. E is ook heel erg leuk. Uh, daar ga ik eh, zeker Celine ook over vragen. Want eh, er is een aanvraag van mijn kant uit. In de richting van het management om een gesprek te mogen voeren. Zal ook net als Jury plaatsvinden in Amsterdam. En waar dat gaat vinden, dat laat ik dus mooi aan Celine zelf over. Dus dat is eventjes voor de mensen die willen weten hoe het precies in elkaar zit. Nou, dan is eh, de kop er eh, toch wel een beetje af eh, wat betreft deze, dit tweede uur. So the Night, daar hadden we, de, hadden we de voor. Stay to yourself. Stay close to yourself. Zo moet, moet je dat hebben. Trouwens ook, een, als ik naar de tekst luister, is het eh, toch een hele bijzondere tekst ook. Eh, als je ooit in eh, de moeilijkheden... Er is altijd wel een plek om ergens uit te komen. Tenminste, dat is de boodschap, denk ik, die Suus in de, deze song heeft verpakt. het is 10 minuten, bijna 10 minuten voor half 2. Betekent dat we weer eventjes teruggaan naar de muziek. De enige akoestische versie die op het album in Light Up The Night van Revolver terug te vinden is, is dit nummer For Better. En ik heb begrepen dat de heren toch ook in een wat akoestische setting iets eh, willen gaan uitproberen. Omdat ja, ze, ze toch wel willen vermijden om eh, wat meer, eh, zeg maar, met bloedende oren uit de tent te komen. Ik was, was bijna klaar hoor, heren. En nu is het al, toch zover dat jullie opnieuw mogen gaan aankondigen dat dit het nummer voor Better is ik zei het dus al, Ravolva, het enige nummer dus eh, wat akoestisch klinkt op het album Light of The Night. girl, the water's running deep But choreografie eh, heeft ze er helemaal zelf eh, bij bedacht. Eh, bij de nieuwe single van Evie Afdwaalt. leuk opgenomen. Het clipje is terug te bewonderen op YouTube. Waar anders? Want daar is het een en ander ook zeker te zien van Evie. En eh, ja, zij was ook een van de mensen die deel uitmaakte van de grote prijs eh, van Nederland Tour. Dat was geen wedstrijd eh, voor de mensen die aan de andere kant van de radio zitten. Dat was het hier zeker niet. Het was gewoon een, ja, iets wat men eigenlijk opnieuw wilde uitproberen. Straks gaan we praten met een dame die nu hoort op, zeg maar, of beter gezegd, uit de cd-machine. En dan heb ik het over Ghana. Het nummer heet Home. Het is eh, haast bombastisch, zo klinkt het. Eh, Home van uh, eh, Ghana heet ze. En wat nou het, het leuke is, ze komt uit Zwolle. En dit is zoiets, daar hoorde ik een strofe uit deze song van I'm Home in Amsterdam. En dat is tegenwoordig ook de verblijfplaats van Ghana. En ja, geloof het of niet, maar ik heb haar aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mooi hè? Ja, eh, het, is uh, alweer een paar weken geleden. Maar eh, ik zag iets voorbij schieten van jou. dat had te maken dat je, dat je een clip aan het... dat je die opnam. en dat had te maken met ook een song die ik, die ik straks ga draaien. Van diezelfde EP waar ik dit nummer net van gedraaid heb. 10.000 Lovers. Yes, precies. Ja, vertel. Wat, hoe ben je, ben je toe gekomen? Dacht je van, nou, ik wil voor het begin van de lente dit, dit gaan doen? Nou, eigenlijk was het eh, een paar vriendinnen van mij die waren eh, afgestudeerd aan de Filmacademie in Amsterdam. Mhm. En die zijn toen naar mij toegekomen vorig jaar van nou, we vinden het wel leuk om een, eh, een videoclip te maken. Omdat zij natuurlijk net begonnen met, met films maken en zij wouden zich heel graag verder in de videoclips. Mhm. Nou ja, we zijn heel goed bevriend, dus die hadden eigenlijk het idee om dan bij een van mijn liedjes een videoclip te maken. Ja. En eh, nou, zo is dat begonnen. En toen zijn we gewoon een beetje gaan overleggen van nou, welke, welk liedje zou dat dan moeten zijn en wat zou dan leuk zijn. En toen ontstonden bij uh, uh 10.000 Lovers, dat liedje, stonden al gelijk zoveel ideeën. Dat ja, eigenlijk toen eh, heel snel door ons eh, drie, dat zijn twee meiden die het allemaal opgestart hebben, gezegd is van nou, dat, dat gaan we doen. Ja, 10.000 Lovers, ehm, ja, waar gaat het eigenlijk over? <laughs> even, even in het kort, en kort gezegd. Nou, het gaat eigenlijk over, want ik, eh, toen ik het schreef dacht ik, er zijn zoveel liedjes eh, al geschreven over en ook door eh, mensen, ja, eigenlijk over gebrek aan liefde, zeg maar, over, over het missen van liefde. Hmm. En toen dacht ik van ja, wat nou als je veel te veel liefde hebt en als je daar een liedje over maakt, hoe kan je dat nou leuk verwoorden, zeg maar. En eigenlijk is toen het idee zo ontstaan voor het liedje, gewoon over een meisje met, nou ja, 10.000 lovers en... En hoe, hoe verwoorden we dat in, in, in, in een eh, liedje? Nou, volgens mij heb jij helemaal geen dating site nodig, denk ik. <laughs> nee. <laughs> nee. Eh, eh, het, was 14 februari hè, dat jullie, dat jullie dit, dit zeg maar, nou ja, ik weet niet, ten doop hebben gehouden of is het toen opgenomen? Nee, nee, het is al opgenomen eigenlijk afgelopen zomer al. Hm? toen is het opgenomen, maar het was, gewoon heel veel werk in, eh, in montage en, eh, en dat soort dingen. Dus dat mm. heeft even op zich laten wachten. En toen op een gegeven moment dachten we van, nou ja, dan is het ook wel leuk om het dan op Valentijnsdag eh, te presenteren. En dan organiseren, organiseren we er ook een feestje omheen. En ja, dat was toen het idee. Dus er zat dus enige tijd tussen de opnames en de, en de presentatie. Maar op, Valentijnsdag, 14 februari, hebben we hem gepresenteerd inderdaad. Ja, en wat nog heel erg leuk is, het was ook geloof ik jouw verjaardag. Ja, ja, dat klopt ook nog. Ja, ja, Een, dubbel feest. <laughs> Ja, ja eh, nou ja, goed. 10.000 eh, Lovers is een eh, vrij kort nummer. Ehm, klopt. Ja. Hoe, hoe dat zo? Was er, is dat nou gewoon het liedje op zich? Dat het zo kort is? Ja, ja, ja. Ik, het, was gewoon, toen ik het schreef al vrij kort. En toen hebben we het wel nog in de studio, toen we het gingen opnemen, hebben we nog gedacht van ja, het is wel heel kort, moeten we het niet langer maken. Hmm. Met meer coupletten of, of meer uh, refreinen of zo. Maar ja, dat, dat is, eh, toen we dat probeerden, dat, klonk, dat voelde zo, uh, zo gek om het langer te maken. En dat was juist zo, vonden we zelf juist zo, zo krachtig in zijn, in zijn is er eenvoud, zeg maar, is een uh, ja, wat is het, 1 minuut 40. Ja, 1 minuut 31 zie, ik eh, hier, eh, zie ik hier staan. Oh, dus. <laughs> nog korter. <laughs> ja. <laughs> ja. Dus ehm, ja, toen hebben we eigenlijk allemaal besloten om, om, het zo te houden. Omdat dat ook juist een beetje de, de kracht is van het nummer. Ja, nou je bent, niet in, je bent in goed gezelschap hoor. want Kashmir Hakim heeft ook een nummer van 1 minuut geschreven. Dus, dus zo vreemd is het nou ook weer niet. Oh, het kan nog korter dus. Het kan nog korter, ja. Dus eh, het, het, het, het, record heb je in ieder geval niet. Eh, nou ja, dan nog alleen de vraag, eh, de reacties. Heb je er ook wel alle reacties op gekregen? Toen, toen je dat film al... Ja? Ja, ja, ja, mensen reageren heel positief en heel... Ja, want het idee was eigenlijk oorspronkelijk van de videoclip van we zetten Ganna neer met, met dan steeds een andere man ernaast en daar maken we een foto van. Ja. Nou ja, dat idee is een beetje uit de hand gelopen met, uh, met qua locaties en qua verhaal en qua uh, stylisten fysicisten. En dat, is gewoon heel mooi ja, daar hebben gewoon acht mensen heel hard aan gewerkt aan de videoclip. En ehm, nou ja, dat, dat, kan je daar ook wel in zien, denk ik. Dus daar, ja. ja. we heel veel leuke reacties van mensen die het eh, nou, ja leuk vinden. En het hele, een hele grappige clip ook vinden om te zien. Ja. Dus dat, eh, ja, dat, dat is natuurlijk wel heel leuk. En, en aan het eind eh, zit daar je echte vaste partner aan tafel? Ja. <laughs> Ruben? <laughs> ja. ja? Oké. Ja, dus, dus het is wel een happy ending in ieder geval. Ja, sowieso eigenlijk hè ja. Precies, en we dachten ook om het nou een acteur neer te zetten, dat is ook zo, eh, raar. Dus eh, we hebben gewoon mijn echte, mijn echte vriend inderdaad er neergezet. Oké, okay. Ehm, uh, goed. Eh, dan nog een echte allerlaatste vraag. Vind je het leuk om eens een keer hier te komen spelen? Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Dat lijkt me heel gezellig. Ja. Nou, dan eh, staat dat bij deze. Dat, eh, dat gaan we dan eh, even ergens nou, regelen. Dat, dat komt wel goed. En uiteraard zit er natuurlijk ook een verplichting aan vast. Want ja, kijk, als we het over de clip hebben, dan moeten we hem natuurlijk ook draaien. Hè? Hier Yes. 10.000 Lovers. knives lovers she has in her hand, but she throws them all away. Ten thousand lovers wanna be her man, but she don't know what to say. Cause she knows that she could have that, but she knows she's got to choose. Cause her boyfriend knows she has some, but that just ain't no good. she found on her way when she was searching for a man. makes a king, a king makes a throne, and a throne makes a for to throw the stone. The elected hands of the world can only hold a few. to think about it for a while and then decide if they hold you as the uncolored man ripped his naked chest wide open and starts tickling his heart. And make sure it's not broken, there's no point in pointing on the need for needles. No rules worth ruling, no deeds worth doing. makes a king, a king makes a throne, and the throne makes a target for to throw the stone. Where to throw, where to throw the stone. Oh, where to if it's making you depressed, now please go home, take a piss, and get some rest. As a worn out young man can't cope with the temptation, they start burning down the town out of anger and frustration, making all the women and children cry. They do not salute the ones who are about to die. the throne makes a target for. frozen, by the way. Still, there's trees on the table, leaves overhead dropping onto my plate. Let's wait until it's crispy morning, but careful the bear might still be on. counting the hours, counting the bars. fire and know van eh, Lee Mason. Eh, de finaliste bij de Grote Prijs van Nederland van 2009 bij de singer-songwriters. En zij maakte dus ook onderdeel uit van die eh, Grote Prijs van Nederland theatertour. daar waar ik twee avonden bij aanwezig mocht zijn. Eén heb ik er gewoon compleet gemist. Dat was in Alphen. Schijnt ook, geloof ik, de beste te zijn geweest. En eh, de tweede die eh, ik heb meegemaakt was de afsluiting in Ulft twee weken terug alweer. Want eh, de, de tournee zit erop. En ja, het was wel een hele bijzondere ervaring om dat te mogen meemaken. muzikanten in een theater en ook aanstormende muzikanten in een theater. Ehm, de finalist van vorig jaar bij de Grote Prijs van Nederland heb je ook kunnen horen. Dat is Kees Mayfield. Where to Throw the Stone. En eh, als ik op zijn website eh, zit te kijken, dan zie ik eh, op een gegeven moment ook een bericht staan die hij zelf heeft, erop heeft gezet. 23 februari dateert, dat is van afgelopen week. Er komt een nieuwe site aan. Zo gemakkelijk gaat dat, zegt hij echt. Al dus de heer Mayfield hemzelf die dat erop gezet heeft. En nou was hij onlangs bij een Living Room concert in Haarlem. Maar mocht je dat gemist hebben, dan is er dus nog een tweede kans van 12 maart. Dan speelt hij in het uh, Patronaatcafé. Daar eh, zal hij dan eh, nog eens even laten horen waarom hij de publieksprijs het afgelopen jaar heeft gewonnen bij de Grote Prijs van Nederland 2010. Ja, als we het dan toch over eh, dat soort eh, werk hebben... dan eh, komen we ook uit bij een groep uit Rotterdam. ik heb me laten vertellen dat dit de versie is zoals die op de EP klinkt. Maar op het album zal die totaal anders gaan klinken. Hier is Stap It van de Cosmic Carnival. was love, but I was hiding in a corner. I saw the shine każda tight vibe. I feel like I could take a step back and might find the right track and leave the whack facts behind. And I'ma grab a little bit of this and that. Spit the track with the riddle rap. Check that. It's alright, but then again, I'm gonna let that. I rewind, I rewind. It's like a backpack. through life with all kinds of little setbacks. But never mind that side, cause yo, we got that riddle rap in your head. Sit back, relax, your cat. Listening to this and feel glad. If you still feel bad, we can have a little chat. Think about the riddle rap. Really, if you're similar to that. I write a million riddles similar to this rap, yes. A million rhythms just to get you feel back. Into out we going, and reveal that for real man. It's out with every little whisper that you still can't speak out. Let your heat out. It should rebound. Free minds, these sounds. Let that reach out, that beat bounce. My feet filling the ground. Your secrets. Now let me figure them out. This riddle raps. Something with me, nothing without. This riddle raps. Something when you're under and down. This riddle raps. Never stop calling it out. This riddle raps yeah. It's riddle raps, so I'm making all of your bounds. Riddle raps, far filler. It's all in the sound, it's riddle raps. What the fuck you talking about? It's riddle raps. Yeah, yeah. Check it. Check it. Back in that middle, yeah, rapping that riddle. And if you understand something of it, better get in a better. Let me hear it better, put them heads together instead of ending up with nothing but your empty hand single. It's all about collaborating till we fill them. Same vibe at the same time, yeah, that's the finish. Same line on the same page, and we can bring it every try. Flip the page, really, if we try right. The riddles in your mind, riddles in life. The riddles in my rhyme, riddles hidden at times. And music be that remedy to figure shit out. The focal rhythms and odds to be simple somehow. If you speak out, let you hear that. It should rebound, free minds, these sounds. Let that reach out, beat bounce, my feet filling the ground. Your secrets, now let me finger them out. It's bit raps, so I'm with you, not I'm without. It's bit raps, so I'm when you're under and down. It's bit raps, you'll never stop calling it out. It's bit raps. Eh, eh. It's been a rap show, started making all of your bounds. Been a rap show, feeling It's all in the sound. It's has been rap. What the fuck you talking about? It's has been rap, rap, yeah, yeah. Check. sounds. Let that reach out, beat bounce. My feet filling the ground. Your secrets. Let me figure them out. It's been a raps. something with you, nothing without. It's been a raps. Yo, filler. It's all in the sound. It's been a raps. Never stop calling it out. It's been a rap. It's been a raps. So I'm making all of y'all bounce. Brittle raps. Before I feel that, it's all in the sound. Brittle rap. What the fuck you talking about? It's brittle rap. Rap. eh, eh, eh. eh. inderdaad, Chef Special. In november 2009... Toen was het hier eh, beslaan, eh, beslagen ruiten aan de binnenkant. Want <laughs> ze moesten hier allemaal kwijt, die vijf man. En eh, ze zijn hier ook echt gewoon geweest. Het, het resultaat heb je kunnen horen. Hier, hier, deze opname waren gewoon van onszelf. En 18 maart dan gaan ze hun, ja, hun album ten doop houden. Dat doen ze in het eh, patronaat. Dan eh, zullen ze daar echt eh, wel het een en ander laten horen. En hoe dat gaat klikken. dat is nog niet helemaal duidelijk. daarvoor hoorde je een nummer van Lee Mason. Uh, zoals gezegd maakte de, de band onderdelen uit van de theatertour van de Grote Prijs van Nederland. En de band heeft ook zelf eh, deel uitgemaakt van eh, de finale van de Grote Prijs van Nederland in 2009. Het nummer wat je hebt eh, kunnen horen is I Still Remember. Dat is toch totaal even een andere variant dan we van Lee Mason een beetje gewend zijn tijdens de tournee die ze hebben gemaakt van de Grote Prijs. Daar was uh, toch ook heel veel blaasinstrumenten uh, te horen. Maar goed, het maakte op zich niet zoveel uit. Het, eh, het, het is in ieder geval heel erg leuk om daarnaar te luisteren. Nou, tot aan het nieuws hebben we er nog eentje klaarstaan.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 In Libië is de stad Zawiya ten westen van Tripoli nu ook in handen van de tegenstanders van Gaddafi. Volgens ooggetuigen staat het centrale plein van de stad vol met betogers en wappert hun vlag op een gebouw in het centrum. De afgelopen week zijn meer dan 100.000 mensen uit Libië gevlucht naar de buurlanden Egypte, Egypte en Tunesië, zo meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Behalve Libiërs, Tunesiërs en Egyptenaren zijn er ook veel Chinezen en andere Aziaten onder de vluchtelingen. De UNHCR heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om hulpgoederen te sturen om te voorkomen dat er een humanitaire crisis ontstaat. De vluchtelingenorganisatie heeft al een luchtbrug ingesteld om tenten, dekens en voedsel naar de grensgebieden te brengen. De onrust in de Arabische wereld is ook overgeslagen naar Oman. Bij een confrontatie tussen de oproerpolitie en demonstranten in de plaats Sohar kwamen twee mensen om door rubberkogels. Zeker duizend demonstranten eisen politieke hervormingen. Volgens de autoriteiten trekt de menigte nu gewapend met brandbommen naar het politiebureau van Sohar. Ook uit een zuidelijke stad in Oman komen berichten over demonstraties tegen de regering. Gisteren verving de sultan van de Oman enkele ministers om te voorkomen dat de onrust zich zou uitbreiden, maar dat is dus niet gelukt. Jurie van Gelder heeft zich vrijwel zeker geplaatst voor het EK turnen in Berlijn. Bij een kwalificatiewedstrijd in Roermond haalde hij in principe genoeg punten voor deelname aan de Europese titelstrijd. Het was zijn eerste wedstrijd sinds hij begin oktober uit de WK-selectie werd gezet. Van Gelder beweerde dat hij weer cocaïne had gebruikt, maar trok die bekentenis later in. De druk van de WK-deelname was voor ons